Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Donald Trumps topadviseur Steve Bannon vertrekt uit het Witte Huis. Volgens een woordvoerder is dat in gezamenlijk overleg met hem besloten. Amerikaanse media zeggen dat hij de keuze had tussen opstappen of ontslagen worden. Bannon begon bij Trump als campagneleider... en later werd hij zijn belangrijkste strategisch adviseur. Bannon gaf eerder leiding aan de rechtse site Breitbart. Mogelijk keert hij terug naar die site. Bannon is al de zoveelste belangrijke medewerker van Trump die vertrokken is. Vijf zakkenrollers die tijdens het Pride Weekend hun slag sloegen... zijn veroordeeld tot celstraffen van twee tot vijf maanden. De dieven zijn afkomstig uit Roemenië en Algerije. Een van de slachtoffers was een politieman... die in een team zat om straatcriminaliteit tijdens de Pride te bestrijden. De vijf moeten hun straf direct uitzetten. De rechter hoopt dat daar een afschrikwekkende werking van uitgaat. Tijdens de Pride is 270 keer aangifte gedaan van diefstal... ruim twee keer zoveel als in een normaal weekend in Amsterdam. Twee passagiers en twee bemanningsleden van een KLM-vlucht zijn licht gewond geraakt door zware turbulentie. Het toestel was met 91 passagiers onderweg van Florence naar Amsterdam en is met voorrang geland op Schiphol. Daar zijn de gewonden verpleegd door een medisch team. In een deel van Nederland geldt code geel vanwege onweersbuien. De regen heeft op verschillende plekken in Noord-Holland en Friesland tot problemen geleid. Zo moest de wedstrijd Nederland-Spanje op het EK hockey in Amsterdam tijdelijk worden stilgelegd. Voetbal. In de Eredivisie heeft Vitesse ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Roda werd in Kerkrade met 1-3 verslagen. Voor Roda was het de tweede nederlaag in deze competitie. Het weer vanavond en vannacht is in het buitenland het meest droog. In de kustprovincies vallen enkele buien en is kans op onweer. Het koelt af naar 11 tot 14 graden. Morgen buien en soms zon. Het wordt 18 tot 20 graden.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 En hij komt eraan hoor. De one and only DJ Dion Sydney. Het komende uur Een uur lang in de mix. you. você. We all shine, we are chrome, and we are shimmering. Turn on, turn on, play. stars drunk and ready to wild out. Oh, can't climb the beat with me. I'm a G, but you knew this to the beat, yo, we move it, get money, be so foolish. All day is how we do this, how we do this, how we do this, how we do this, how we do this, how we do this. So when your tears fall down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you scream, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. took a toll on me. But I made it with you next to me. I'm running, running just to keep my hands on you. Running, running just to keep my hands on you. running, running just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too. y así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi Me fue a la tête. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah. seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está el gigante? Mi la ¿Y dónde está gigante? Mi la ¿Y ZFM Zandvoort. 17 DJ Dion City is on fire. En ja, het was weer een lekkere zet, Dennis. Ja, even de goede microfoon erbij overschuiven. Vond je hem goed? Ik vond het lekker, ja. We, gingen alle kanten op voor naar achter, stuiterend tegen het dak aan. Schuin links, schuin links. Ja, ik zie hier reacties voorbij komen en die zeggen, oh, waanzinnig. Binnenkort eh, kunnen we natuurlijk weer vinden op Mixcloud. Ja geen Soundcloud, Mixcloud. Nee, dan moet ik een abonnement nemen. Daar heb ik geen zin in. Daarom, DJ Dion Sydney. Kunnen we dit weekend nog ergens tegenkomen? Ja, in Club Smoky. Elke zaterdag en zondag. Hij heeft zo'n drukke agenda, Dion. Ja, Dennis, we gaan je zeker terugkomen in Club Smoky. En voor de mensen die hem... Eh, ja, die kunnen missen. Morgenavond ook gezellig in het dorp. En DJ Jean. En MC Maroon Hill en ja, Ramonski. Get ready for the launch. Dit was See It. Volgende week vrijdag zijn we weer bij je. Mijn naam is DJ JK en samen met DJ Dion Sydney was dit See It Sessions. Blijf gewoon lekker luisteren, want wij gaan gewoon met de programma's door.